Jan van der Putten met het NOS-journaal. De HEMA zet een aantal franchisehouders de deur uit. De winkelketen verbreekt het contract met alle winkeliers... die in het bestuur van de franchiseorganisatie VAB zitten. Die hebben samen 24 winkels. Franchisehouders zijn zelfstandige ondernemers... die zelf een HEMA-winkel hebben. Ze hebben al een tijd lang ruzie met de centrale HEMA-organisatie... over zaken als de webwinkel en het bijdragen aan de kosten. De waarde van de Turkse lira blijft teruglopen. De munt verloor gisteren 13,5% aan waarde ten opzichte van de dollar. De daling is vergelijkbaar met die tijdens het dieptepunt van de financiële crisis tien jaar geleden. De waardedaling komt op het moment dat de VS en Turkije in een diplomatieke rel verwikkeld zijn rond de gevangenschap van een Amerikaanse dominee in Turkije. De financiële wereld maakt zich verder onder meer zorgen over de invloed van president Erdogan op het monetaire beleid van Turkije. In heel Europa hebben zo'n 55.000 reizigers last van de staking bij Ryanair. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die moeten omboeken of gestrand zijn op weg naar huis. Piloten in onder meer Duitsland, België en ook Nederland hebben het werk neergelegd voor betere arbeidsvoorwaarden. Ryanair heeft in totaal 400 vluchten moeten schrappen. VVD-senator Frank de Graven wordt lid van de Raad van State. Dat is het hoogste adviesorgaan van de regering. De Graven bevestigt dat hij is voorgedragen aan het kabinet. De Graven zit al 40 jaar in de politiek. Hij was onder meer Kamerlid, wethouder in Amsterdam en minister van Defensie. Sinds 2011 is hij lid van de Eerste Kamer. Waarschijnlijk zal hij in november aantreden als lid van de Raad van State. Net als D66er Tom de Graaf. Hij wordt de nieuwe vicepresident van de Raad van State. Dan het weer nog zon, maar in het westen en noorden buien.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 We just wanna party with that getting a war room. Do you want some? No, I don't, son. Try and watch me follow. do you want money? I'm just trying to turn up, try to work something. Shots said it did cause you wanna fucking furnace. www.zfmzandvoort.nl and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing at a I wanna get by my friend. I just keep trying with my friend. I just hold on.